Groot-Brittannië heeft een vliegtuig met een miljoen euro aan contanten naar Cyprus gestuurd. Het geld is bedoeld als noodlening voor Britse militairen daar, omdat de banken dicht zijn en pinautomaten niet altijd werken. Cyprus stemt vanavond over het EU-plan om spaarders mee te laten betalen aan het redden van de banken. Het plan wordt zeker verworpen en Cyprus moet zelf op zoek naar een alternatief. De EU heeft erin toegestemd dat spaartegoeden onder de 100.000 euro worden ontzien. Het is onzeker of er een verplichte centrale eindtoets voor het basisonderwijs komt. Het wetsvoorstel van staatssecretaris Dekker om zo'n toets voor alle scholen in te voeren... wordt donderdag besproken in de Tweede Kamer. Maar coalitiepartijen VVD en PvdA verschillen van mening. De VVD is sterk voor een eenduidige verplichte eindtoets voor alle basisscholen. De PvdA is niet tegen een toets, maar wil juist dat scholen de vrijheid houden om zelf te beslissen welke ze kiezen. In het regeerakkoord is er niks over afgesproken. In de Tweede Kamer is geschrokken gereageerd op berichten dat Achmea en Leaseplan de vaste salarissen van hun bestuurders hebben verhoogd. Omdat Achmea en Leaseplan door de staat zijn gesteund, mogen ze geen bonussen uitbetalen. Volgens RTL Nieuws heeft Achmea de salarissen van bestuurders met 19% verhoogd en Leaseplan met 16%. Ook bij andere door de staat gesteunde bedrijven zouden de beloningen zijn gestegen. Het CDA spreekt van een bedroevend signaal op het verkeerde moment. D66 noemt de verhoging heel onverstandig. In een loods in Hendrik Ido Ambacht is vannacht een groot drugslab ontdekt. Twee mannen uit Den Haag van 25 en 32 werden op hete daad betrapt. In de woning van een van de verdachten is een automatisch wapen gevonden. Een man van 31 die vanochtend polshoogte kwam nemen in de loods werd ook opgepakt. De politie vermoedt dat hij de huurder is van de loods. Het onderzoek leidde in de loop van de dag nog naar een tweede loods in Hazes Rijndijk.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 Op de A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Evening en Noordloos 10 kilometer... heeft te maken met een kapotte vrachtwagen. Verderop bij de brug Gorkum nog 5 kilometer. Dat was een aanrijding, maar daar zijn de rijstroken alweer een tijdje open.